Duivenstein was fel tegen de zogenoemde verhuurdersheffing van 1,7 miljard... die het kabinet wil invoeren. Maar als hij tegen zou stemmen, dreigde een kabinetscrisis. Duivenstein zei dat hij chaos en mogelijk nieuwe verkiezingen wilde voorkomen... en daarom stemde hij voor. En Duivenstein zei verder dat de PvdA-leiding hem voor en tijdens het debat onder grote druk heeft gezet om niet te blijven dwarsliggen. Ruim 600 passagiers van twee veerboten in de buurt van Dover moeten de nacht op zee doorbrengen. Hun ferry kan de Engelse haven niet binnenvaren vanwege de storm. De situatie duurt mogelijk tot 6 uur morgenochtend. De veerboten zijn niet ingericht op overnachtingen. Er zijn meer veerboten getroffen door de harde wind. De ferry van Newcastle naar IJmuiden heeft enkele uren vertraging. In Egypte zijn ruim 450 aanhangers van de moslimbroederschap die gevangen zitten in hongerstaking gegaan. Ze protesteren tegen de onmenselijke behandeling die ze zouden krijgen. De gevangenen zeggen dat hun familieleden geen toestemming krijgen om hen te bezoeken. En ook beklagen ze zich over overvolle en onhygiënische cellen. Louis van Gaal wordt geen trainer van Tottenham Hotspur. De club uit Londen heeft Tim Sherwood gecontracteerd als hoofdtrainer tot de zomer van 2015. Dat meldt Tottenham op zijn website. Van Gaal stond hoog op het verlanglijstje van Tottenham. Maar Van Gaal, die met Oranje naar het WK toewerkt, zei dat hij geen dubbelfunctie wilde. Wel wilde hij na het WK graag in Engeland aan de slag gaan, maar daar wil Tottenham dus niet op wachten. Het weer nog vannacht en overdag onstuimig en nat. Veel wind, aan zee stormachtig, windkracht 9 met flinke windstoten.